Het verbod voor homo's in het Amerikaanse leger om voor hun geaardheid uit te komen kan zonder grote problemen worden ingetrokken. Dat is de conclusie van een studie die het Pentagon heeft laten doen. Er zijn honderdduizenden militairen voor ondervraagd. De meerderheid heeft er geen probleem mee om te dienen met collega's die openlijk homoseksueel zijn. Aparte slaapkamers of badkamers, zoals wel eens is geopperd, zijn niet nodig. In Amerika geldt het don't ask, don't tell principe, waarbij een homomilitair moet zwijgen over zijn seksuele voorkeur. President Obama wil de regel afschaffen, maar vooral onder republikeinse parlementariërs is daar verzet tegen. Een verpleger in een bejaardenhuis in Spanje heeft bekend dat hij elf bewoners om het leven heeft gebracht. en gaf hen bleekwater of een overdosis medicijnen. De man van 45 werd in oktober gearresteerd ten noorden van Barcelona. Artsen waarschuwden de politie toen ze brandwonden ontdekten in de mond van een overleden vrouw. De verpleger zei dat hij haar en twee anderen bleekwater had laten drinken. Later werden de lijken van nog eens acht bejaarden opgegraven. Ook zij waren door de verpleger om het leven gebracht. De verdachte zei te handelen uit medelijden. Hij wilde de bejaarden uit hun lijden verlossen. Het is nog onduidelijk of er in de Tweede Kamer een meerderheid is voor het kabinetsplan om vooral in de Randstad in nieuwe wegen te investeren. Minister Schultz wil vooral rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht meer asfalt. Coalitiepartner CDA is het daar niet mee eens, zo bleek bij de begrotingsbehandeling. Het CDA wil het beschikbare geld over het hele land verdelen. Komende dag moet duidelijk worden of Schultz een Kamermeerderheid achter haar plan krijgt. In het debat was er veel kritiek op het VVD-voorstel om de maximumsnelheid zo snel mogelijk naar 130 te verhogen. Ook minister Schultz voelt daar niets voor. Dan het weer nog. Vannacht opklaringen en min 4 tot min 9 graden.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 Jouw keuze is terug na het